uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een gebouw in Veldhoven waar een islamstichting in is gevestigd... is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand gewond geraakt. De brand brak uit rond half drie. Binnen een uur had de brandweer het vuur geblust. Er lagen volgens getuigen straatstenen in het gebouw en naast het pand. In juni werd een online petitie tegen de vestiging van de Islamstichting in Veldhoven op internet gezet en door meer dan duizend mensen ondertekend. De tunnel in de A9 is gisteravond na een dag weer open gegaan. De tunnel was sinds donderdagavond dicht vanwege een camerastoring. Door die storing kon de verkeerssituatie in de tunnel niet in de gaten worden gehouden... en moest de tunnel daarom dicht blijven totdat de camera's het weer deden. Het verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Driemen over de A1 en de A10. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een aantal gebieden op de maan geselecteerd... waar mogelijk nieuwe maanmissies naartoe gaan. De bedoeling is dat er in de komende jaren eerst onbemande en bemande missies naar de maan gaan. Maar vanaf 2025 zou dan de eerste bemande vlucht met astronauten ook op de maan kunnen landen. De 13 nu geselecteerde gebieden liggen allemaal in de buurt van de Zuidpool van de maan. Dat gebied is voor wetenschappers het meest aantrekkelijk, zegt NASA. De laatste bemande vlucht naar de maan was in 1972. De openingsrit van de Ronde van Spanje in Utrecht heeft gisteren ruim een kwart miljoen toeschouwers getrokken. Dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda. Langs het parcours van de ploegentijdrit stond het soms de rijen dik met mensen om de renners aan te moedigen. De rit werd gewonnen door de Jumbo-Visma-ploeg en daardoor rijdt Robert Geesink van die ploeg morgen in de rode leiderstrui als de renners van Den Bosch naar Utrecht fietsen. Het weer. Het koelt af naar gaat graad of 14. Overdag eerst vrij veel bewolking, daarna ook zon. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. I forever push-up top Not looking for sounds Get away from the bar And give me romance What's wrong with being overrated? What's wrong with being small talk I'm looking for love Longing for kisses Kisses and hugs Not looking for shock Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. I'm seeing things I can't of myself It's a generation thing House music. House music.